Van 10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley ziet geen oplossing voor het conflict in Syrië... zolang president Assad aan de macht blijft. In een interview met CNN zegt ze dat het vertrek van Assad... een van de prioriteiten is van het Witte Huis. De uitlatingen van Haley zijn opnieuw een teken dat de VS zijn Syrië-beleid bijstelt. Voor de gifgasaanval en de Amerikaanse vergeldingsactie met kruisraketten... zei Haley nog dat het afzetten van Assad niet langer het voornaamste doel was. De VN-ambassadeur benadrukt nu wel dat het verslaan van IS het belangrijkste blijft voor president Trump. Bij demonstraties in Venezuela tegen president Maduro zijn zeker 50.000 betogers, 50 betogers opgepakt. Alleen al in de hoofdstad Caracas gingen 50.000 mensen de straat op om het aftreden van de president te eisen. Ze zijn woedend over het beroepsverbod dat is opgelegd aan oppositieleider Capriles. Die kan daardoor volgend jaar niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Venezuela kampt met een diepe economische crisis. Veel mensen hebben geen geld om eten te kopen. Amerika stuurt een escader schepen naar het Koreaanse schiereiland. Het maakt zich steeds meer zorgen over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma en de raketproeven. Het escader bestaat onder meer uit een vliegdekschip. President Trump zei eerder dat de VS zo nodig alleen in actie komt om een einde te maken aan de nucleaire dreiging. De Amerikanen zijn bang dat Noord-Korea er uiteindelijk in slaagt een kernraket te ontwikkelen die het Amerikaanse vasteland kan bereiken. Hackers blijken verantwoordelijk voor het wakker houden van de inwoners van de Amerikaanse stad Dallas in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze namen het luchtalarm over en lieten de sirenes van het waarschuwingssysteem anderhalf uur lang met tussenpauzes loeien. Omdat de hackers niet opgaven besloot de gemeente Dallas om het hele systeem uit te schakelen. De Grand Prix van China is gewonnen door Lewis Hamilton. Hij bleef Sebastian Vettel, die de eerste race van het seizoen won, voor. En ook Max Verstappen, die op de derde plaats eindigde. Dat deed hij na een indrukwekkende inhaalrace. Hij was gestart vanaf de 16e plek en wist in de eerste ronde al flink op te schuiven.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 Nog wel een fris temperatuurtje, maar de temperatuur kunnen oplopen vandaag tot, eh, ja, ik begreep iets van 21 graden. Beetje afhankelijk van de plek in Nederland waar je zit. Zondagochtend 10 uur, tijd voor CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En we begonnen natuurlijk met een eh, bekende Nederlandse dame... die 50 eh, jaar in het theatervak zit, begreep ik deze week. Joke Bruis. En eh, ja, die kennen we natuurlijk allemaal van de televisie. Allerlei comedies en ja, ik geloof ook revues dat ze meedoen hebben. André van Kortom, een dame, maar die ook jazz zingt. En die heeft wel enkele jazz-cd'tjes gemaakt. Onder andere deze cd uit, ik dacht 2003 uit mijn hoofd. en die heet Close to Me... En daarvan het nummer Just in Time. En wie deden er mee? Ja, natuurlijk eh, Frits Landersberger, haar partner. Die speelde uh, vibrafoon en drums. En de eh, bas Edwin Corsilius en Saxie, Sjoerd Dijkhuizen. Eigenlijk allemaal hele bekende jongens. Dus leuk dat ze 50 jaar in het vak zit. En ook regelmatig nog jazz optredens doet. Mooie start. vorige week eindigde ik met een nummer. En ehm, toen hebben mensen mij gevraagd dat nummer toch nog een keertje te draaien. En dat is eh, van eh, Phil Woods. En het is eigenlijk muziek van Michel Legrand. The Summer Knows. Het, eh, komt uit de film The Summer of 42. Maar, het is mooi weer vandaag. Moet dat kunnen. The Summer Knows. Phil Woods en Michel Legrand. heerlijke muziek eh, om bij wakker te worden of bij om te ontbijten of eh, ja, gewoon lekker te zitten. Eh, ja, we zitten nog wat in de rustige sfeer. ik zag dat Carmen Lundy, een, een jazzzangeres, haar vijftiende album heeft uitgebracht. Getiteld Code Noir, een album uit 2017. Fantastische zangeres. En Code Noir was volgens mij een soort wetgeving dat donkere mensen niet mochten integreren in de eh, witte eh, samenleving. Het is al heel oud, die code noir. Ik dacht ergens uit 16, eh, 1700 of zo. Dus ja, heel bijzonder. En Carmen Lundy is een fantastische zangeres. Dus vandaar van haar nieuwste cd een nummer. En dan zal ik even kijken welke ik kies. Ik kies denk ik I've Got Your Number. on a restless autumn night. I was feeling kinda chancy, so I answered your hello. From the streetlight, I could see you looking at me with a smile. I was distracted by your glances. So I thought I'd stop a while in the cafe. You walked up to my surprise. And you don't even know my name. But I got your number I got your number. I can tell by your advances You've got persuasion on your mind Under the right circumstances but I'm not the easy kind. I know just what you're after, and you can really blow my mind. Another right circumstances I might. down, take your time. There's more to me than meets the eye. Don't even know my name, but I got your number. I got your number. thy dove. Lundy, een eh, bekende dame in de jazz. Eh, dan kom ik bij drie hoogtepunten uit de jazzmuziek. Eh, ik, ja, in dit uurtje is het natuurlijk altijd moeilijk om een mix te maken van oud en nieuw. En ik heb nu eens wat drie oudere nummers bij elkaar gezet. eigenlijk drie hoogtepunten, eigenlijk alle drie hele bekende nummers. En de eerste die ik ga draaien is van Stanley Turrentine. Uh, dat is het nummer Journey into, in Journey into Melody. Een van zijn, een, eigenlijk een prachtige cd. Hoog gewaardeerd. Een vijf sterren cd zo gezegd. Uh, dat is een prachtig nummer. Een echt mooi rustig nummer voor de zondagochtend. Journey into Melody. Stanley Turrentine. van de CD, LP. Lookout op eh, piano, Horace Parlan, eh, George Tucker bas, Al Harewood op drums. Dan kom ik bij nog een grote meneer, genaamd Freddie Hubbard. Uh, ja, is wel bekend als de man met de sterkste lippen van het westelijk halfrond. Hij liet zijn trompet even vet spelen als een saxofoon. En zijn onnavolgbare glissando's voegden een extra dimensie toe aan Wayne Shorter klassiek Speak No Evil. Op het podium bleek uh, de voortgebouwde Amerikaan eveneens een sensatie. Maar aan Hubberts eigen werk was dat niet altijd af te horen... dat hij zich inliet met experimentele muzici. Liever speelde hij op safe. Met platen vol aaibare gladde fusion of disco-pop... om de verkoopcijfers niet in gevaar te brengen. En eh, tot overmaat van ramp blies Hubbard begin jaren 90 zijn bovenlip kapot... waardoor hij zijn kenmerkende explosieve frasering nooit meer eh, eh, kon realiseren. voor zijn dood bekende deze trompetist dat het hem eigenlijk toch wel speet... dat hij de financiële motieven soms zwaarder had laten wegen dan de artistieke. Maar heeft best mooie LP's en cd's gemaakt hoor. Dit is een hele fraaie, The Body and Soul, Dedicated to You... maar niet de eerste de beste waar hij mee speelde op deze LP uit 1963. Curtis Fuller, Eric Dolphy, Wayne Shorter, Cheddar Walden en Reggie Workman en Louis Hayes. Eh, ja, een van de mooiere cd's in de jazz. The Body and the Soul, achtste album van eh, Freddie Hubbard. En ja, we zijn bezig met een rustig kwartiertje, zou ik bijna zeggen. Wel allemaal hele grote mannen. En daar hoort natuurlijk Benny Colson uh, eh, dat ook bij. En ja, het nummer Namely You, Benny Colson. Thank you. Eh, de Benny Colson Sixtet. En ik zag toch even noemen wie daar niet speelde op dit eh, mooie album. The Modern Touch. En daar speelde op mee eh, natuurlijk Benny Colson uh, ten tenorsax. Kenny Dorham trompet. G.J. Johnson trombone. Winton Kelly piano. Paul Chambers bas. En Max Roach op de drums. Tijd voor iets moderners uit 2016. Tina May. en, en dat is een Britse jazzzangeres Love and Pain van haar cd'tje uit 2016, eh, Telling Jokes. say love is sometimes I miss your embrace that excused your awful moods. For with your casual deceit. For so scared as when I kissed you. Cause now my love has turned to fear. Ja, Tina May Britse eh, jazzzangeres. Eh, een grote naam daar. Eh, volgens mij nog niet zo in Nederland. Maar wie weet. we gaan het hebben over de kleine zanger van formaat. En dan weet je natuurlijk al wie ik bedoel. Dan gaat het natuurlijk over de 1,50 meter lange Jimmy Scott. als gevolg van het syndroom van Coleman. Hij hield er ook een hoge expressieve zangstem aan over die in 1949 te horen was op het bekende nummer Everybody's Somebody's Fool van Lionel Hampton Band. Een enorme jukebox hit waar eh, eigenlijk Jimmy Smith geen cent aan overhield omdat zijn naam niet op het label stond. Laat ik er maar een stukje van draaien. Everybody's world is the biggest school. As you live, you learn. Though a torch will burn, everybody's somebody's fool. Go. pretending you're giving them love. But remember, sister or brother, you all have to answer to the one up above. It's beautiful to watch love begin. But oh, one up above. It's beautiful to watch love begin. But oh, Jimmy Scott die ging daarna samenwerken met eh, Ray Charles... maar na een conflict met zijn platenfirma... keerde Scott eind jaren 60 eh, eh, muziek terug toe. Twintig jaar later werd hij herontdekt door het door hem ingezongen Twin Peaks, de televisieserie nummer Scaramore Trees. En dat bezorgde hem heel veel nieuwe fans. Klein stukje van dat Scaramore Trees uit Twin Peaks. I got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree, the dark trees that blow. in the trees that blow, and I'll see you, and you'll me, and I'll see you. Ja, dat is een beetje duistere muziek uit die tv-serie. Misschien kan je je wel herinneren over een, meisje wat vermoord was in een dorp. Wat uitgezocht wordt door een van de regisseur Twin Peaks. Een eh, grote knaller vroeger. Maar een van zijn bekendste werken is toch eh, All The Way, Jimmy Scott. All The Way. somebody loves you. It's no good unless she loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. all the way. Taller than the tallest tree. That's how it's got to go. Deeper. that's how deep it goes. If it's raining, when somebody needs you, it's no good unless she needs you. Ja, deze LP is eigenlijk de fantastische, of CD moet zeggen, eh, comeback van eh, Jimmy Scott. In de, ik denk dat hij 66 was toen hij dit opgenomen heeft. In de 80 jaar was hij dus helemaal weg uit de muziek, maar trad hij wel op in kleine clubjes. Eh, in de ja, dubieuze tenten zou ik bijna zeggen. Maar hij kreeg toch een aantal bewonderaars, onder andere Lou Reed. En in 1991 werd deze ja, fantastische LP, CD opgenomen. Eh, Jimmy Scott is hier nog vol bij stemmen. Er zit eh, alleen iets doorleefd eh, onder dat soms een verlammende bleke eenzaamheid laat doorklinken. En op andere momenten een weldadig soort berusting laat horen. Ja, fantastische zanger, heel bijzonder. Een man met een bijzondere stem. En ja, daar gaat het toch om in de jazz. Bijzondere dingen doen. En dat doet ook het Roma trio. Gewoon even een tussendoortje. Het Roma trio. love is a many splendored thing. we draaien wel veel ballads, hè? Maar goed. Thank you. muziek van het Roma Trio. Op de zondagochtend natuurlijk op eh, CFM Jazz. En omdat het zo mooi weer is en omdat het echt zo'n fraaie lentedag is... dacht ik, ik moet toch nog weer iets draaien van Sherry Roberts... die in eh, 2017, nog niet zo lang geleden, een mooi cd'tje heeft uitgebracht. Anybody's Spring. Met allemaal fraaie nummers over de eh, lente. En dit vind ik wel de leukste. Joy Spring. spring, your favorite season. Watching the flowers blooming up out of the ground, watching the snow melt down. Boy, a magic winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad. The days are breezy. You got the time to say hello and give a smile, feeling real good. It's in style, your magic winter time, but spring is my joy. It's something special, haven't you observed? It makes you glad to be alive. That's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a job before me. You magic winter boy, The spring's my joy. Winter's the time you go out of your mind, cause you just wanna find a good hat to keep your head warm. Not to mention scarves and gloves and coats made of wool. Without them, they would take you for a fool suddenly just about the time you thought you would never feel the sunlight, a miracle called Mother Nature creeps in from the blue to change your outlook. She tells you help is on the way. It's April, March, and May. Now everything's okay. Spring up here's just like it never went away. You drop your fears and send your cares on holiday poignant moment comes when you first step outside and see the world has changed for some extraordinary powers. You can while away the hours conferring with the flowers, kissed by April showers, and feel the joy inside your nature brings. So auspicious, so delicious, oh, how wonderful is spring! watching the snow melt down. Boy, a magic winter time to spring, it's my joy. It's got me feeling so glad the days are breezy. You got the time to say hello and give a smile. Feel it good is inside magic winter boy, but spring is my joy. It's something special, haven't you observed? It makes you glad. say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. Gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a double for me. And that goes a double for me. hectic winter time, but spring is my joy, joy spring. Cherry Roberts. Vergeet die naam niet. Eh, ja, het zit er alweer op. Het eerste uur van eh, CFM Jazz. En eh, ja, er zaten veel ballads in. Maar goed, dat is niet verkeerd om te starten, toch? Tweede uur zit wat meer tempo in. En daar zitten wel bijzondere dingen in. Want wat heeft politiek en jazz met elkaar te maken? Nou, daar heeft Del Delfreo Marsalis, een trombonespeler, antwoord op gegeven. Komt straks aan boord. Vince Mendoza, laat ik horen. En ik heb een... ja, een van mijn favorieten is Stolen Moments. En daar heb, geef ik drie uitvoeringen van mee. Eh, Bria Skonberg heb ik er nog op staan. Francisca Tandoy heb ik er nog op staan. Bill Lawrence, ah, heel veel uh, double bass player Renault Garcia Fonds. Eh, Hermine Durlo. nou, dat wordt ook het tweede uur wordt fantastisch. Tini Thompson, ook op de sax. Twin Danger, nou, dit zijn toch allemaal prachtige namen. We gaan eruit met een, een eentje van Helen Snyder, Love.